Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie sleept Kamerlid Gideon van Meijeren... van Forum voor Democratie voor de rechter, voor opruiming. Van Meijeren zei vorig jaar tijdens een boerenprotest... dat het oké is om geweld te gebruiken tegen de overheid... als er wordt besloten om grond van boeren in te pikken. En weer een andere keer zei hij dat hij hoopte dat er een revolutionaire beweging op gang zou komen... die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement verwijzen naar de kapitoolbestorming. En voor die uitspraken moet hij zich nu verantwoorden. Storm Daniel heeft enorme schade aangericht in Libië. In het Noord-Afrikaanse land in oorlog is het goed mis, zegt correspondent Daisy Moore. 2000 doden, 10.000 vermisten is natuurlijk enorm. Ik sprak een collega eh, in Libië en hij vertelde ook ehm, dat hij en zijn collega's de aantallen onmogelijk kunnen bevestigen. Maar dat ze wel verwachten dat het echt om duizenden doden gaat. Volgens het Rode Kruis zijn er zo'n 10.000 mensen vermist geraakt in de chaos en overstromingen na de storm. D66 heeft de eerste versie van de kandidatenlijst voor de verkiezingen bekendgemaakt. Rob Jette is de lijsttrekker, dat wisten we al. En fractievoorzitter Jan Paternotte wordt de nummer 2. Verder is er een hoge plek op de lijst voor staatssecretaris Hans Velbrief. En een nieuwe trend in Lelystad, daar spelen ze zelf voor, vuilnisman. De gemeente haalde de afgelopen jaren 40% van de afvalbakken weg als bezuiniging. Maar daar is nu een oplossing voor. Meer dan 100 bewoners van de stad kunnen afvalbakken adopteren. En legen die dan zelf, zegt een van hen. Eh, het is eh, eigenlijk heel eenvoudig. Ik krijg van de gemeente vuilniszakken en die doe ik erin. En als het een beetje vol begint te raken, dan haal ik hem eruit. Ik breng hem weg. En ik zet er een nieuwe in. En ik heb er een sleutel bij, dus het gaat fantastisch. De gemeente zegt dat er nog geen één klacht is binnengekomen... over het niet legen van zo'n adoptiebak. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later vanmiddag kans op regen- en onweersbuien. Het is vandaag een graad of 23.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 Un italiano vero. like a showstopper. Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl, seem to be a plain old no surprise girl. So I was a bit surprised just to let her paralyze when she started to impress me with the steel blue eyes.